internet kan worden gestemd. land is trots op zijn moderniteit. Verkiezingen van gisteren zijn gewonnen door de centrumrechtse coalitie. Net als in Ierland is de economie in 2009 na jaren van sterke groei ingestort. Na ingrijpende overheidsbezuinigingen groeit de economie weer, maar de werkloosheid is nog hoog.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 Wilders verwijst in zijn Twitterbericht naar een demonstratie voor democratie in Almaan. Op Twitter schrijft SP-Kamerlid Van Bommel dat hij het met Wilders eens is. En GroenLinks-Kamerlid Van Gent twittert dat de boodschap van Wilders eigenlijk gericht is aan premier Rutte, omdat die politiek verantwoordelijk is. President Obama overweegt nationale strategische oliereserves aan te spreken om de stijging van de olieprijs tegen te gaan. Volgens Obama's stafchef, stafchef William Daley worden de opties nu in kaart gebracht. De strategische oliereserves zijn bedoeld voor uitzonderlijke noodsituaties. Zo'n situatie zou er nu kunnen zijn omdat de stijgende olieprijs het economisch herstel in gevaar brengt. Sinds het begin van de onrust in Libië is de prijs van een vat ruwe olie met zo'n 20% gestegen en het einde lijkt nog niet in zicht. Met de strategische oliereserves kan de VS een aantal maanden van energie worden voorzien. De laatste keer dat de reserves werden ingezet was na de orkaan Katrina in 2005. Op Times Square in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen islamofobie in de VS. De betogers zijn tegen plannen van het Amerikaanse congres om hoorzittingen te houden over moslimextremisme. Uit getuigenverklaringen zou duidelijk moeten worden in hoeverre er sprake is van moslimextremisme in de VS. De betogers zijn bang dat de op